Peters met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam geeft de staat nog drie maanden om concrete stappen te nemen... om een Syriëganger die in een vluchtelingenkamp in Noordoost-Syrië zit terug te halen. Anders is het proces tegen de vrouw voorbij, zegt de rechtbank. De vrouw uit Gouda wordt sinds maart 2016 in Nederland vervolgd... omdat ze zich aansloot bij terreurorganisatie IS... Maar volgens de rechtbank is niet gebleken dat Nederland moeite doet om de vrouw terug te halen. En volgens de rechter is het daarom onredelijk dat de vervolging nog langer voortduurt. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor tientallen andere vrouwen... die ook in Syrië verblijven. Er komt een crisismaatregel voor personeel van Nederlandse bedrijven... waar vanwege de uitbraak van het coronavirus tijdelijk minder werk is. Werkgeversorganisatie FME zegt dat daarover afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken. De tijdelijke maatregel geldt voor bedrijven in Nederland die kunnen aantonen dat ze vanwege het coronavirus minstens twee weken 20% minder werk hebben. Voor deze niet gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De medewerker blijft wel volledig in dienst van het bedrijf. China zet drie journalisten van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal uit. Peking heeft hun accreditatie ingetrokken en ze hebben vijf dagen om het land te verlaten. De Vereniging van Buitenlandse Journalisten in China noemt het besluit ongekend. Volgens de Wall Street Journal is de uitzetting een voor een voor een opiniestuk dat volgens China alle inspanningen van de regering en het Chinese volk in de strijd tegen het coronavirus door het slijk haalt. De journalisten die moeten vertrekken zijn twee Amerikanen en een Australiër. Ze waren niet bij het bewuste stuk betrokken. Dat was geschreven door een columnist in de VS. Het weer. Vanuit het westen regen. Ook morgen overdag af en toe regen.